Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Langzaam lukt het Rusland om steeds meer van Oost-Oekraïne te bezetten. Meer dan 95% van de regio Luhansk is nu in Russische handen. Om de stad Severodonetsk wordt nog hard gevochten. Van alle kanten bombarderen de Russen de stad. Veel inwoners zijn gevlucht, maar zo'n 10.000 mensen zitten nog in schuilkelders. Zij denken alleen aan overleven. I must I don't think about those shells, bombings, explosions. I just have to to, Volgens de burgemeester zijn sinds het begin van de oorlog zeker 1500 mensen om het leven gekomen bij gevechten in Severodonetsk. Het is nog maar drie dagen geleden dat een jongen van 18 om zich heen oh, schoot op een basisschool in Texas. My heart was broken today. We're a small community. And we need your prayers to get us through this. Maar vandaag staat er toevallig in diezelfde Amerikaanse staat een grote wapenbijeenkomst op de planning. Hoge pieven praten vanavond met elkaar op een vergadering van de NRA, de grootste organisatie die wil dat er soepeler wapenwetten komen. Correspondent Marieke de Vries is daar ook. Ik sprak ook een meneer, een, een wapenverkoper, een wapenhandelaar. Eh, en die schoot vol toen ik met hem begon over Uvaldi. Hij schoot vol en zei, eh, dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren, deze jongen jonge kinderen. En hij zei dat er met hem wel degelijk te praten is over bijvoorbeeld dat dit soort automatische geweren niet verkocht zouden moeten worden aan 18-jarigen. Zoals de schutter ook was, die was ook pas 18 jaar. Dus je ziet wel dat er misschien onder NRA-leden ook wel wat geschoven wordt nu in of die wapenwetten zoals hier in Texas ook versoepeld moeten worden naar lagere leeftijden. De burgemeester van de stad wilde dat het evenement werd uitgesteld, maar de NRA laat het dus gewoon doorgaan. Wel wordt er vanavond stilgestaan bij de aanslag op de basisschool. Het is tennisser Botik van de Zandschulp niet gelukt om voor een sensatie te zorgen op Roland Garros. Hij speelde in de derde ronde van het toernooi tegen greffelkoning Rafael Nadal en verloor. De Spanjaard strijdt dit seizoen voor zijn 22e Grand Slam titel. Wel succes voor Koen Bouwman. De Nederlandse wielrenner gaat zondag met de blauwe bergtrui naar huis. Daar hoeft hij alleen nog maar voor te finishen in die laatste rit van de Ronde van Italië. Vandaag won hij ook nog eens de etappe. Dus een tweede deze Giro. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt. In het noorden kan het wat regenen.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 Shuts my eyes and count to ten. It goes in one ear out the other, one ear out the other, burning bright. Right till the end. Now you'll be missing from the photographs, missing from the photographs. you through our feet. gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh, every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you more. Every stumble and each misfire, I miss you, I miss you, I miss you more. Won't you your favorite song. I've been dancing at the funeral, dancing at the funeral, sleeping in the clothes you love. It's such a shame we have to see them, but shame we have to see them. But what's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh, every minute and every Good Grief eh, van Bastille. Hier op eh, ZFM Zandvoort op deze vrijdagavond 27 eh, mei. En het is weer tijd voor een nieuwe Jelmer en de M&M's. Dus op deze vrijdagavond. Elke laatste vrijdag van de maand een vast item sinds 2022 hier op de Zandvoortse radio. En ja, zoals de naam al zegt doe ik dat eh, natuurlijk eh, niet alleen. Eh, vandaag heeft voor de dienstmededeling Mike is erbij. goedenavond, daar zijn we weer. En Mirko Gerrits ook aangeschoven. Een hele goede avond. Goedenavond. En we moeten helaas microfoon 3 dicht houden voor vandaag. Want Mickey kon er dit keer niet bij zijn. de volgende keer natuurlijk weer gewoon wel. eind juni, dan, als we er dan weer met z'n drieën, vieren dan in totaal bij zijn. Jammer en de M&M's. Want wat gaan we doen? Ook dit keer weer terugkijken, vooruitkijken. Hoe was de maand mei voor ons in het nieuws, in de social media, in de techwereld... Eh, alles wat daar omheen speelt. We hebben natuurlijk ook altijd nog het recept. We, we, zoomen uit van de regio naar Zandvoort, van internationaal naar nationaal. Want eh, ja, mei was toch wel de maand van eh, ja, de eerste festivals weer. denk aan uh, Bevrijdingspop. Een historisch hoog personeelstekort. Harry's House, het eh, bekende album dat vorige week uitkwam van Harry Styles. Veel onrust in de VS, dat tekende maand mei ook, om verschillende redenen. En de herdenking van Pim Fortuyn eh, vond ook plaats op 6 mei natuurlijk. Het Songfestival vond plaats in eh, Italië. En we kregen te maken met unieke weersituaties... waar het de ene dag nog bloedheet was, 27 graden... waaiden we de andere dag weg, hier, zeker hier langs de kust in Zandvoort. En het was natuurlijk de maand van Feyenoord. Want die haalde bijna de hoogste prijs in de Conference League. Een nieuwe Europese topprijs in het topvoetbal. Maar ja, wat eh, gebeurde er nog meer? We bespreken het zo met de M&M's wat hun op, eh, hen allemaal opviel. Maar dit was de maand mei in één minuut. De nieuwsremix van de maand. Het Amerikaanse Hoge dan is van plan om het recht op abortus af te schaffen. Ja, ik zie dat je ervan schrikt, maar ik kan het me voorstellen, ja. <laughs> mensen aan die talkshowtafels die eh, om te scoren riepen... die ze moet excuus bieden, heb ik maar één gebaar. Deze. Voor de ramen, we, de ramen. Gisteren ben ik nog verbrand door de zon en nu eh, sta ik met mijn jasje boven mijn hoofd te beschermen voor de wind en de regen. Institutioneel racisme, dat klinkt wel heftig. Terwijl het enige dat er gebeurd is, nou ja, dat is dat er mensen anders behandeld werden... op basis van hun achternaam, huidskleur, religie of afkomst... door een overheidsinstelling, structureel, op basis van interne memo's en instructies. Ja. Ik was hier drie uur van tevoren. Ik heb hier buiten gestaan. In rijen, kilometers rijden, helemaal naar binnen. Ik kwam bij de incheckbalie en ze zei, nou, uw vlucht is aan boord, u moet herboeken. Zander says he was warned not to speak about activism or his sexual orientation, or they would actually cut his mic. diep ah, ah, ah. oh, en ik wil jou niet laten gaan. Nou ja, dat was even overzicht in fragmentjes. De maand mei eh, in allemaal korte fragmentjes. Herkenbaar? Herkennen jullie dingen? Ja, natuurlijk Johan Derksen. Uh, natuurlijk herken ik dingen in deze. Ik herken meestal dingen als het gaat over het nieuws. Eh, ja, ik herken Ja, Ja, precies. Je, ook al kijk je het nieuws niet, dat soort dingen, dat, dat zie je toch voorbij komen waar, waar dan ook. Dus... Nou ja. inderdaad. En we hoorden natuurlijk ook even het stukje van het liedje Stefania van Oekraïne... die eh, twee weken terug het eh, Songfestival won eh, in Turijn. En over Oekraïne gesproken, ja, dat was natuurlijk een bijzondere situatie... door die oorlog die daar nog steeds gaande is. En ja, traditiegetrouw zou ik bijna willen zeggen... blikken we ook altijd even in dit rubriekje een oog op de situatie daar nu... Eh, veel in de Donbass, dat is het oostelijke gedeelte van Oekraïne... wat altijd al eigenlijk in, eh, in oorlog was sinds 2014. Eh, ehm, daar vinden nu hevige gevechten plaats. En ehm, ehm, de, de pro-Russische separatisten zeggen... volledige controle hebben, te hebben over een belangrijke stad daar. En de provincie Lugansk is voor 95% in handen van de Russen... Eh, de VS overweegt nu om geavanceerde raketsystemen naar Oekraïne te sturen. Dus het is allemaal nog omhoog in plaats van stabiel of zelfs naar een positievere situatie... om het zomaar even voorzichtig een conclusie te trekken. Nou ja, goed. Eh, vanavond is eh, ook te zien bij Nieuwsuur een interview met president Zelensky... die Nieuwsuur zelf heeft opgenomen. Zeker een aanrader om daar te kijken, want daar zegt hij ook genoeg interessant. Eh, maar wat viel ons verder op? We gaan eerst even naar eh, Mike met eh, zijn item. want we hoorden het net ook al een beetje in de remix voorbij komen. De chaos op Schiphol. ja, zeker. Kijk, ehm, ik was eigenlijk al helemaal hele door geregeld dat het op Schiphol zo druk was. En dan zie je beelden voorbij komen van gewoon rijen mensen die zaten te wachten voor de... Ik weet niet precies wat het zijn, voor, voor, de, voor gewoon het vertrek hadden. Dat je echt van, de incheckpaden. De Ja. Ja, dus eh, het is ontzettend druk op Schiphol. En dat komt natuurlijk ook eh, voor een deel door personeelstekort. Maar goed, het, viel mij gewoon op deze maand. En ik vraag me dan ook gewoon echt af... hoe is het mogelijk dat in een land zoals Nederland... ze weten natuurlijk dat corona nu zo goed als voorbij is. Dus dat mensen weer gaan reizen. En dan nog steeds gewoon, zodra het weer een beetje mooi weer wordt... zomer, mensen vakantie hebben... dat het nog steeds gewoon zo druk is op Schiphol. Ja, ik, eh, ik kom daar een beetje moeilijk bij. Ook trouwens de mensen die ineens weer massaal via Schiphol gaan. waarom zou je voor je plezier in zo'n rij gaan staan? Ja. Maar goed, dat is eh, wat mij inderdaad deze maand opviel. Ik bedoel, eh, vond apart. Ja, ik moest ook al lachen. Ik zag op een gegeven moment een eh, artikel op het AD... dat uh, mensen echt op de vuist waren gegaan... met de beveiligers bij de bagageafdeling. <laughs> dat was helemaal viral. Dat ik denk van oké, oh, dat, eh, dat, dat voelt heel on-Nederlands als je dat soort uh, ja, dat, dingen leest. zie je alleen maar eh, in andere landen inderdaad. Ja, ja. dus dat was nou dus blijkbaar niet. Blijkbaar ook in Nederland, dus zo verheven zijn we niet. Maar dat, dat vond ik een interessant nou artikel. Wel belangrijk om daar aandacht te... Schiphol is natuurlijk, dat willen ze zelf ook, dat wil de Nederlandse regering... is de grootste en drukste luchthaven van Europa. Hè? En dan heb je dus in gedachten genomen dat steden als Parijs... Frankfurt is natuurlijk ook een hele bekende zitten allemaal daaronder. En Schiphol, het kleine Nederland... Dat is de drukste airport van, van, van Europa. Van in ieder geval eh, ja, de Europese Unie. Ja. Het is natuurlijk ook de vraag of je dat wil. En ja, als je dat wil, dan moet je denk ik... waar het aan ligt, de mensen wat eh, beter betalen. Ja, maar weet je, aan de andere kant... Is, mensen zien dus gewoon overal te staan dat het er veel te druk is. En dan gaat het natuurlijk nog voor hun plezier om op vakantie naar Schiphol te gaan. Ja, ik snap dat niet. Waar, waarom gaat iedereen dan juist tegelijk op vakantie? Ja, ja die, zo'n hemelvaartweekend als dat het nu is... dat was altijd al een druk eh, periode. Alleen... Nee, nou wat, wat voornamelijk een ding is met Schiphol is natuurlijk... kijk, Schiphol is echt een, een doorvoerluchthaven. Eh, dus alles wat vanuit het buitenland naar een andere, ander vliegveld in Europa moet... gaat langs Schiphol. En, en dat is waarom Schiphol zo ongelooflijk groot is. En dat daar stellen ze ook de prioriteit aan. Eigenlijk verdienen ze daar namelijk meer geld aan dan de toeristen van Nederland. Dus je ziet dat die komen op een tweede rang te staan. Nou, dan krijg je dus dit soort praktijken. Wat je nu, jij, eh, jij, jij, noemde een voorbeeld van een reportage. Jij ziet natuurlijk van alles nu voorbij komen. Ligt ook aan welke krant je leest of welke zender je kijkt. Maar eh, dat mensen nu zelf zeggen... ja, de vakantie begint eigenlijk al in de rij. Dat, dat, dat, dat hoorde je, hoorde je ja, vorig jaar, twee jaar geleden. Een normale situatie hoorde je dat niemand zeggen. Ik bij Schiphol, eh, zeg mijn gevoel. Zeg maar, wanneer, wanneer, begin, wanneer begint de vakantie wel onderweg? Dat is als je met de trein reist. Ja, kijk, dat vind ik ook wel weer een beetje dat ik denk... Eh, eh, begin je vakantie echt als je met de trein reist? Ik bedoel, ik denk gewoon de enige plek waar je realistische vakantie vast kan beginnen... is als je gewoon met een groepje in de auto reist. Ik bedoel, in de trein ga je ook niet per se lekker feestje bouwen. Maar het is gewoon, dat is toch, ja. Je kan, kijk, ik snap dat ze wat willen verdedigen. Of, oh ja, eh, Schiphol, grote luchthaven, dat kunnen we allemaal aan. Dan kunnen ze het vervolgens niet aan. En dan vinden mensen het de vakantie al in de rij beginnen. Nou, als ik twee uur in de rij sta, vind ik het geen vakantie. Maar datzelfde geldt als ik eh, bijvoorbeeld eh, vier uur in een trein zou zitten eigenlijk, dan vind ik ook nog niet bepaald plezier. Nee, nou ja, goed. Eh, nog, nog genoeg gesprekstof hier inderdaad over. En ja, Schiphol heeft wel van de week een actieplan, dus dat belooft veel. We gaan het zien. We gaan het zien. ja, Mirko, ja, eigenlijk iedereen wel is een beetje geschokt door al het nieuws wat uit de Verenigde Staten is gekomen. In mei eigenlijk, hè. We hoorden het over de abortuswetgeving, ook dingen met LHBT in verschillende staten. Ja, we zijn altijd geschokt in Nederland en, om dingen die in Amerika ja. Dus- en dat is, ja. Maar een Nederlandse hobby. Afgelopen week dus ook een 18-jarige jongen die een eh, basisschool binnendrong. En ja, verschillende jonge slachtoffers maakte. Hoe, hoe eh, wat voor indruk heeft dat op jou gemaakt, dat nieuws? Nou ja, weet je, ik, ik, ik volg geopolitiek in het algemeen. En Amerika is eigenlijk een heel gek land. Want dat is een land van hele grote hoogtes. En bepaalde dingen gaan daar heel goed. Als je geld hebt en je woont in de juiste wijk... dan heb je alles wat je hart maar begeert. Misschien nog wel beter dan in Nederland. Ehm, maar het omgekeerde is daar ook waar. Als jij in een slechte situatie zit, dan is er geen plek waar je hulp kan vinden. En daardoor zie je gewoon regelmatig op, op meerdere manieren... Eh, eh, eh, nou ja, dus nieuws. In dit geval een, een hele grote schietpartij. Iemand die naar een basisschool ging, notenbenen. Waar die gepest was vroeger. Met kinderen die hem eigenlijk niks hadden aangedaan. Ja, het is, het is heel triest. Ja, kijk, wat ik altijd met Amerika vind. Hè. Kijk, Amerika is echt een land van de extremen. Wat jij net inderdaad zegt. Het is of extreem goed of extreem slecht. Maar met dit nieuws ook al weer een schietpartij. Kijk, het is niet, er is een schietpartij. Het is gewoon, er is weer een schietpartij in Amerika. Ik, heb wel eens zo'n lijstje voorbij zien komen. Uh, verschillende social media. Volgens mij was het TikTok die... Ehm, eh, ja, nu ook plaatjes doen. Hè. TikTok was altijd van de dansjes, maar <laughs> die hebben nu ook plaatjes met statistiek. En dan volg ik dat account. En dan kwam er dus van de week, dus ook na dit nieuws, zo'n statistiek naar buiten van eh, alle school shootings... Eh, van eh, landen waar dat dan gebeurde, gewoon een selectie. Ook Nederland stond erbij sinds 2009 tot en met nu. Ja, Nederland natuurlijk niks, nul. landen, ja, af en toe 10, 20. De Verenigde Staten 258 in in tien jaar. en, dat komt natuurlijk echt ook door de manier waarop ze hun wapens hebben ingevoerd. Hè? Want er zijn best wel veel landen waar wapens legaal zijn. Dat weten heel veel mensen niet. Bijvoorbeeld in Zwitserland mag je wapens hebben. Maar dat is dan als je in militaire dienst bent geweest. Oh, als je eh, eh, fatsoenlijk getraind bent. Hoe vaak is er in Zwitserland een schoolshooting? Ook omdat daar best wel strikte regels zijn van... hoe moet je omgaan mhm. met je wapens? Of in het algemeen, hoe vaak is daar een schietpartij? Dus je ziet dan, dan wordt het heel vaak heel snel gepolitiseerd... met een kant die is compleet voor, een kant die compleet tegen is. Ja, maar... Terwijl ik denk dat het allergrootste probleem in Amerika is... er is daar geen opvang voor mensen die niet goed in een vel zitten. Voor mensen die financieel niet goed gaan. En dan dat kan je Geen tot iets heel. Basis. Dat nou en dat kan je tot hele erge extreme acties eh, eh, leiden als persoon, zeg maar. Ja, nou ja, maar dat. Maar het is ook gewoon, en toch ook die, ik vind toch ook die wapenwetgeving... Het hetzelfde als wat we net zeggen. Het is weer extreem. Het is extreem links, extreem rechts, extreem voor, extreem tegen. Ja. Weet je, in Amerika lijkt het ook of ze geen middenweg kennen. Kijk, wat jij zegt, als in Zwitserland die wapenwetgeving? Daar, is het hele stelsel natuurlijk op Ja, maar als, wat je zegt, in Zwitserland hele strenge wapenwet... toch mensen een wapen kunnen dragen. Nou ja, goed vraag, wil je dat? Dat nou, doet het niet toe. In Nederland zijn we daar natuurlijk heel streng op. Dan mag je eigenlijk sowieso bijna geen wapen dragen. Nou, dat vind ik eigenlijk het beste. Maar goed, stel je wilt toch die wetgeving inhouden. Weet je, doe het dan gewoon goed. Doe, geef, doe dan een tussenweg. Maar dat kunnen ze in Amerika gewoon niet. Nou, er worden in ieder geval nog geen stappen gezet. En ja, die NRA, die wapenlobby, dat is één grote eh, nou, die heeft heel veel invloed. Zeg maar een beetje de... Nee, dat ga ik niet zeggen. <laughs> <laughs> dat ga je niet zeggen. Je hebt geen mening, je bent onafhankelijk. nee, <laughs> inderdaad. Dat, uh, dat vliegt Ik eh, wil zo wel horen wat dit had moeten zijn eigenlijk. We gaan even over naar een stukje muziek. Mij viel ook wel wat op. Dat was ook in een nieuwsremix te, te, te, te, horen. Maar dat prop ik zo nog wel even erg tussenin. Dat gaat over LHBTI in Nederland is dat ook nog niet zo goed gesteld. Tot zometeen. We gaan eerst luisteren naar... want het was natuurlijk ook een maand van de, het Songfestival... Naar, ja, wat van mij eigenlijk wel had moeten winnen. Perfecte act. Subwoofer. Give that wolf a banana. Not sure I told you, but I really like your teeth. That hairy coat of yours with nothing underneath. Not sure you have a name, so I will call you Is that saliva or blood dripping off your chin? If you don't like the name Keith, I'ma call you Jim. Ooh. And before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana, give that wolf. And before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana Before that wolf eats my grandma. Give that wolf a banana. Give that wolf. Grandma, yum, yum. And before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana. Give that wolf. Give that wolf. Someone give that wolf for that wolf eats my grandma Give that wolf a banana Give that wolf I want your grandma yum yum Someone give that wolf Pay for that wolf eats my grandma Give that wolf a banana Give that wolf Give that wolf you have a name, so I will call you Keith ja, dat was Give That Wolf a Banana van Subwoofer. Uh, van het eh, Songfestival natuurlijk van Noorwegen vertegenwoordigd. En eh, ja, het was, het was een heel lekker nummer. als, al zeg ik het zelf. Een inderdaad perfect uitgevoerde act. Um, eh, ja, en dat is wat ik erover te zeggen heb. Eh, wat we ook altijd bij dit eh, programma doen... is even de maand in de regio te bekijken. En nu is dat natuurlijk dan mei in de regio. En wat was deze keer in de regio opvallend? Nou, een professionele muzikantencollectief. Het, de, de grootste band van Nederland. Misschien heb je daar wel eens van gehoord, van die organisatie. Nou, dat komt dan dus uit Haarlem veel wordt er toch georganiseerd bij ons. Ik hoor allemaal M&M's over de tafel rollen, maar... <laughs> Ja, dat, ik, ik, we moeten natuurlijk een beetje de sfeer. Hè? Dat, dat, leerde ik ook altijd op mijn okay. opleiding. Sfeer eronder, hè? dan weet je, weet je een beetje zelf wat er gebeurt. nou ja, goed. <laughs> Op de ijsbaan in Haarlem-Noord werd eh, afgelopen zondag... voor de derde keer het evenement De Grootste Band van Nederland georganiseerd... door een vaste bekende Haarlemmer Ellen Timmers... en eh, ja, NA Nieuws in samenwerking met eh, ook Haarlem 105 die nam daar even een kijkje. En eh, ja, een en al gezelligheid. Hij had wel een beetje een uh, anticlimax eh, op het einde. Maar laten we maar gewoon gaan luisteren. Niet één, twee of drie, maar meer dan 400 muzikanten telt de grootste band van Nederland. Dit Haarlemse initiatief trad vanmiddag voor de derde keer in haar bestaan op. En de grote bedenker ervan is de Haarlemmer Alen Timmers. Nou, ik zag toen dat filmpje van de Rocking Thousands in Italië. Die, deden dat, die wilden de Foo Fighters naar Italië te halen in 2015. En toen dacht ik van, nou, dan kunnen wij hier ook. En toen heb ik dat eh, via Facebook oproep gedaan. Toen hebben we het eerst op de Grote Markt gedaan. Eh, toen hebben we het een jaar daarna in eh, de Waardepolder gedaan bij de, de lichtfabriek. En eh, toen hebben we twee of drie keer uit moeten stellen vanwege COVID. En nu kunnen we het eindelijk hier doen. Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe organiseer je dat? Een band van 400 muzikanten. Allemaal op hun oren hebben ze een soort ding meelopen, gewoon wat gewoon de tijd aangeeft. Ah, dat is een soort maat of zo, wat zij dan horen. een metronoom is een ander woord ja? ja. ja. Maar ik heb, ik heb eh, in mijn studio gewoon wat leukere... Want je hebt natuurlijk, als je met de computer opneemt, dat kent iedereen die wel zijn muziekje... dan hoor je pik poek, poek, poek, piek. En ik dacht om daar nou acht liedjes naar te moeten luisteren is niet leuk. Dus ik heb ze een beetje aangekleed. Kan je eens even omschrijven hoe leuk dat dan is dat jullie hier met 400 man staan? Ja, onbeschrijf... Ik, ik kreeg echt eh, een, een traantje wel van emotie eh, in het begin. Eh, gewoon de volheid en alle mensen die... En vooral ook om jongere mensen ertussen te zien. Eh, bij, de, bij de zangers zie je nog wel wat oudere mensen. Maar met name bij drummers en zo zie je lui. En dat is hartstikke leuk om te zien dat het gewoon voor alle leeftijden ook is. Ondanks het succes van deze derde editie is dit de laatste keer dat Timmers het organiseert. Hij heeft het te druk met andere werkzaamheden en geeft er de brui aan. Mijn laatste keer is dit. Ik ben, eh, hierna ben ik er wel een beetje klaar mee eigenlijk. Er is dus nog geen opvolger, begrijp ik? Nee, tot op heden niet. Maar kijk, ze gaan er allemaal van dat ik toch wel weer doorga. Want ik heb het al eens eerder gezegd. Maar dit is definitief de laatste keer geweest. Ja, helaas eh, voor die event daar in Haarlem. De grootste band van Nederland waarschijnlijk. Dus de laatste keer. Of iemand anders eh, moet inderdaad eh, opvolgen. Deze editie had ook een serieuze nood. Zo werd er geld ingezameld door de stichting Haarlem for Ukraine. En daarmee werd ruim 2500 euro op die dag opgehaald. Toch weer mooi die benefietactie daar in ons in onze bijna buurgemeente. Ja, ik vergeet al dat Bloemendaal er nog eh, tussen ligt. Maar dat is toch sowieso een beetje een... Eh, dat ligt er zo ongemakkelijk tussen. Dat, moet gewoon bij Zandvoort horen. Dat moeten we gewoon gaan overnemen. <laughs> Ah, die, die, gemeente die vergeet je gewoon eigenlijk te snel. <laughs> Eh, ja, politiek gezien heeft het ook weer allerlei interessante consequenties. Waar gaan we zo meteen naartoe? Ja, dan natuurlijk naar de heerlijke social media cocktail. Maar niet voordat we ook weer naar een stukje muziek gaan. En uh, afgelopen maand heb ik ook weer even de oude collectie uit 2014 eh, erbij gehaald. De hitzone van toen. En wat kwam ik toen tegen? Eigenlijk weer zo'n nummer die eigenlijk toen alleen werd gespeeld.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 Het is nog eh, lekker licht buiten, want de zomermaanden komen er weer aan. Maar wij zijn hier nog eh, gezellig op de Zandvoortse Radio Family of the Year. En dan is het natuurlijk nu tijd voor onze volgende rubriek. Social Media Cocktail. Ja, cocktail. Ja, cocktail. Ja, en dat uh, <laughs> custom, custom eh, bijgeluidje wordt eh, met de maand beter. Dat moeten we wel zeggen. bijgedragen door Mirko Gerrits. Ehm, wat, een gaan We, wat gaan we de komende vijf minuten doen? Ja, even de opvallendste dingen die ons afgelopen maand opvielen. Op sociale media. Met altijd een beetje drie hoogtepunten eigenlijk. Want mei is ook de maand van het vakantiegeld. Ik ja. denk dat ik denk dat Merkel en Mike dat wel kunnen herkennen. Ja, ik ben een arm studentje, dus... Nou ja, ik, eh, ik, ik kan het herkennen. Ik weet alleen niet hoe dat nu zit met mijn raadsvergoeding. Dat moet ik eventjes... Even uh, navragen, even, eventjes de navragen of dat überhaupt, eh, hoe dat werkt. Ja, dan moet je langs 17.000 mensen, hè. Of dat, <laughs> Nee. En dat ging natuurlijk ook weer erover dan op sociale media. vakantiegeld in de pocket, schrijft Jochem van der Mel op Twitter. En nu begint het grote twijfelen. Wordt het een weekje in New York of ga ik toch een keer mijn boodschappen bij de Plaza halen? Ja, of natuurlijk gewoon je auto vol tanken. Dat kan ook natuurlijk tegenwoordig voor je vakantiegeld. Zo ongeveer. Moet je eh, wel veel krijgen <laughs> natuurlijk. <laughs> Zag net bij de Albert Heijn een vrouwtje helemaal verdrietig. Eh, schrijft Freddy de Bond, ook op het De Blauwe Vogel app. Ze was haar vakantiegeld kwijtgeraakt waar ze maanden voor gespaard had. Ik had zo met haar te doen dat, ze 50 euro, dat ik haar 50 euro heb gegeven. Normaal ben ik niet zo gul, maar ach, ik had toch net 1500 euro gevonden op de parkeerplaats. Ja, de humor van mensen komt ook weer eh, te boven. Dat was trouwens een grapje. Of kwam, was een beetje gek voorgelezen? Of? Het dat was een grapje. ik, begreep dat het een grap was. Ik begreep dat het een grap was, ja. Omdat ik het hier... <laughs> Oké, nee. okay, heel goed. Heel goed. En, en de memes komen natuurlijk ook weer voorbij. Een hele sterke bokser en dan een heel dun, beetje ja, niet gespierd jongetje en dan netto bruto naast elkaar. Ja, dat is wel heel erg. Dat valt wel heel erg tegen. En dan wat met vakantiegeld dan denk je, oh, veel opgespaard. En dan krijg je dan denk je, oh, niet, moet even geld vangen. Ja, het is wel zo. Zodra je boven de 1600 euro gaat verdienen... maakt niet uit hoe ver daarboven... dan wordt er gewoon heel veel afgesnoept. En als je meer dan 2.500 euro verdient... dan vraag ik me überhaupt af wat je daar nog van terugziet. Maar <laughs> ja, eh, eh. <laughs> daar, daar, zijn we goed in in Nederland. Hè, in, dus... Ehm, Nee, goed. Ehm, maar goed, dat is in ieder geval inderdaad wel de vakantiegrap niet. ik moet wel zeggen, dit valt me denk allemaal uit 2020. Wat is het nou jammer? Wat is het met nou, begonnen? Nee, ja, gewoon verzamelde dingetjes van de best social media... en die gewoon weer terugkomen omdat ze veel hits hebben gehad. dat is natuurlijk altijd leuk. Kijk, bijvoorbeeld van... Eh, ja, het zwart maantje. Maar die heeft dus ook letterlijk als naam een zwart maantje als emotie. heel anoniem. Ja, dat mag allemaal natuurlijk van Elon Musk. Als mijn vakantiegeld binnen is, ga ik toch een stofzuiger aanschaffen... met een zuigkracht waar de gemiddelde... Oh ik moet niet verder lezen. Oh. Nee, ga maar. Ik, ik, vind dat dit kan. is een jongerenprogramma. Ja. Oké, nou goed. Dus eh. zoek maar op Ed Zwart Maandje of eh, de best social media vakantiegeld. Ga maar naar nou, beneden. Nou, vind het ook erg scroll, grappig. Scroll, maar even oh, verder. Scroll maar even verder. Ah, goed, nee, dat was het bijna uh, eh, Dat ja. gaan we niet verder lezen. Tot slot, de allerlaatste ergernis. Die lampjes in je auto die, nee, die ineens gaan branden op het moment dat jij een keer een extraatje krijgt. Ja, het is een gave. De garage ruikt het als je vakantiegeld in aantocht is, elk jaar weer, oftewel je auto gaat stuk. Net in, ik, heb dus wel een complot. Ik ben dus geen complottheorist. Maar ik heb dus wel het complot dat complot garages... Nee, theorist. theorist. dat is geen woord. Maar ga maar complottheorist. Maar dat um, garages opzettelijk... Niet alle garages natuurlijk, gelukkig een heel groot deel ook niet... opzettelijk bepaalde onderdelen een beetje losgroeven of zo... wetende dat het dan over een paar maanden stuk gaat... zodat je weer terugkomt. Ja, hm. ja. Dat kan Apple kan het ook dat, dat is mijn complot. Ja. Dat was het. Ja, ja we hebben toevallig een autograafje in de reclameblok staan. Dus, eh, nee, nee, nee, die, is <laughs> geweldig. Eh, laten we die even bij die, doen dat niet, hè. Daar moet je heen gaan. <laughs> Autobedrijf Zandvoort, ja. Eh, <laughs> jongens. Heel goed. Eh, en dan eh, tot slot nog. Vandaag is ook de dag dat uh, Stranger Things 4 uit is gekomen. Ja, een hele populaire serie door generaties heen. Ja, behalve de generatie Door generaties heen. ja, de het begon in 2016. Ja, maar ik bedoel door generaties heen dat iedereen het kan kijken. Dat is waar. Omdat het in de jaren 80 is opgenomen. Klopt, ja. En ik wilde zeggen, de generatie Gerrit daar buiten gelaten. Maar Um, ja, ik, ik vind het dus niet leuk. Ik heb het dus vorige week heb ik zes afleveringen gekeken. En ik bedoel, kijk, het. Maar kijk, hier komt het. Mensen die dus nog helemaal niks hebben gezien... die hebben last van spoilers. Als je het nu verder gaat vertellen. En daar gaat het ik, uit. ik ga niks vertellen. Ik ga niks vertellen. Nee, maar daar gaat het item over. Want de best social media heeft namelijk tips voor spoilers. Want ja, de zomer komt er natuurlijk wel aan als het goed is, wat betere films dan we het begin 2022 hebben gezien. Maar dus ook series op bijvoorbeeld Netflix. En ja, als je veel op social media begeeft, dan is het altijd even uitkijken of je niks tegenkomt. Een goede tip, als je iets eh, naar beneden scrollt van de beste social media, ze hebben er ook een filmpje over gemaakt. Maar wij doen het even lekker zo. Eh, de spoilers eh, blokker, dat is gewoon een app die je kan downloaden in de Google Play Store. App Store zou hem waarschijnlijk ook wel hebben, maar ja, Apple gebruikers hè. Wat ehm, nou? Goed, eh, die, verder, eh, als je die downloadt, dan werkt het eigenlijk een beetje als een adblocker of als een Twitter filter. Want mensen die Twitter gebruiken weet je, weten ook wel dat je bepaalde woorden of hashtags kan filteren. Zodat die niet meer in je tijdlijn voorbij komen. Dit kan dus. Eh, dit is dus een app die je hele telefoon... Het vraagt ook wel veel gegevens, dus of je daar zin hebt, dat is de vraag. waar je dus ook trefwoorden in kan zetten. Bijvoorbeeld Big Brother, Game of Thrones. Dat was vijf jaar geleden natuurlijk nog iets. Wat, ik voel me soort persoonlijk aangesproken. Nee, maar ik, voel me fossiel door deze. Nee, maar, nee. Wat, ik wat ik gewoon wil zeggen is dat die nu niet uit zijn. Ja, maar dat is gewoon een voorbeeld. En dus alle meldingen, artikelen die je leest... of je komt bijvoorbeeld op een webpagina waarvan je telefoon dan weet... oh, hier staat misschien iets daarmee te maken dan krijg je een melding. Ja, ik heb ook weet, nog een Ik weet niet hoe die werkt. Nou, maar. Ik heb, dat wil je ook niet weten, denk ik. ik heb ook nog een foolproof spoiler tip. Als je geen spoilers wil, moet je zorgen dat je net op de eerste dag kijkt. Dat, nou, is, een, eh, dat is, een, hele goede conclusie. Eh, nee, als je geen spoilers wil, wacht even, we gaan hem helemaal anders trekken. Moet je het gewoon helemaal niet kijken. Want als je het kijkt, dan spoil het voor jezelf. Ja, dit, dit is nee, Ja, dit is doordenken. Dit, nee, is, dit is omdenken. Niet zoals die gat die daar net stond. Laat maar jongens, laat maar, laat maar, laat maar. Dit was de social media cocktail. Dit was eh, de social media cocktail. En eh, ik heb toch altijd het geluk dat ik die microfoonschu eh, microfoonschuifjes hier in de handen heb. We gaan naar een nieuw nummer van Måneskin... die ze trouwens ook in hun thuisland Italië op het Songfestival ten tonele bracht. Supermodel. Supermodel. at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Uh, way back in high school when she was a good Christian I used to know her, but she's got a new best friend A drag queen named the Virgin Mary takes confessions She's a 90s supermodel parties, she's working around en van de nieuwste eh, super nieuwe hit Supermodel van Maneskin... gaan we naar even terug in de tijd. Een hit uit de zero's met de rubriek de Zero Knaller van de maand. En deze keer uitgekozen is dat eh, het eh, nummer Leave, of, van de band Leave, Wonder Woman, opgericht in 2005. Komt uit Utrecht. een bandje dat samen studeerde aan de Rock Academie te Tilburg. Een Utrechtse band dus, die in 2009 alweer stopte na eh, onderlinge oneenigheid. Maar dus wel onder andere deze hit scoorde. 17 wegen hoog in de Nederlandse top 40. En kreeg in 2007 de prijs omdat hij het meest gedraaide hit was op 3FM. Eh, en ja, laten we die eh, nostalgie een beetje in leven houden. Met Leave dus, Wonder Woman. Sometimes I feel like taken as a reason for burning all my fuels fighting crime.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 Eh, ik kan er niet meer tegen. Oftewel de tech-rubriek van eh, dit programma. Een beetje altijd opmerkelijke of absurde ontwikkeling. Of iets wat spraakmakend, iets wat tot discussie leidt in de tech-wereld. Eh, allereerst onze geliefde merk van de stofzuigers. Ja, Dyson en zo, hè, kent het wel. Ja. Die werkt nu dus... Kijk, bij stofzuigers moet je het zeg maar nog zelf doen. Hè? Gewoon ja, twee keer per week of ik weet niet hoe, hoe vaak je dat, dat doet... Eh, jullie dat doen. Eh, maar Dyson werkt nu ook aan robots die huishoudelijke taken geheel kunnen uitvoeren. Nou, Geweldig. misschien wel efficiënt voor de echte drukke huishoudens. Of voor de echte luie mensen. Ik ben lui, ik vind het geweldig. Ja, ik ook. Ik, ik ben echt... Ik maar dan moet, dan, moet je dus... Dan, dan zou je dat kopen als je er geen tijd voor zou hebben. Ja, of als je, geen huisvrouw of man hebt. Eén van de twee. Kijk, wat nou als je gewoon iets moet doen, maar je hebt er geen zin in. dan kan je gewoon zo'n ding dat laten doen. Je Bijvoorbeeld borden uit de vaatwas halen. Toch geniaal als je het niet zelf meer hoeft te doen. Ja, dat inderdaad. Kinderspeelgoed opruimen. Dus geen volwassen speelgoed. Dat vind ik wel meer, alleen, eh, alleen, kinderspeelgoed. Oh, ja, oké. Ja, en, een, eh, en een stoelstofzuiger, dat kan die ook. Er staat wel heel specifiek stoelstofzuiger. Dus waarschijnlijk is die... Maar je hebt toch ook al robots? Ja, je hebt al heel veel robots. Zoals oh, maar dat is meer innovatie tegenwoordig. Echt eh, want dat is natuurlijk alleen de vloer. Ja, nee, ik snap wel waarom dat er staat. Ja, die huishoudrobots, dat eh, gaat dus misschien wat worden in de toekomst. En dan hebben we ook nog dat andere merk. Eh, we worden niet gesponsord hoor. Sony wil komende jaren nog meer game studios overnemen. Zij mikken op de overname van meer van deze leveranciers van games. de maker van PlayStation zegt de investering in de zogenoemde live service games die jarenlang uptijd krijgen, eh, ook eh, op te voeren om dat eh, over te nemen. Om wat voor organisatie gaat het dan, Mike? Bedoel je? ja, live, live, service games. Ja, live service games zijn eigenlijk van die... Kijk, ehm, dat is, zie je steeds vaker. Dat zijn die free play games zoals Fortnite, League of Legends. Die games die dan eigenlijk één keer uitkomen en dan steeds updates krijgen met nieuwe seasons passes en steeds meer nieuwe dingen waardoor de spelers geïnteresseerd blijven en steeds meer geld vangen. Dat is natuurlijk, nou ja... Oh ja, ja, inderdaad, Fall Guys, dat soort, ja. Ja, dat Fall Guys is een beetje mislukt natuurlijk, maar wat dat soort dingen, ja. Mislukt? Die zijn ook nog steeds... Eh, ja, maar niet zo relevant maar Ik weet wel, was het ooit echt zoveel gespeeld en nu eh, heb je Master als je een potje kan ja, maar Het wordt dat League of Legends een beter voorbeeld is inderdaad. Ja, League of Legends is een beter voorbeeld. Game 2009 is dat uitgekomen, is nog steeds echt super relevant. Dus dat soort games zijn natuurlijk heel eh, gunstig voor publishers, want het, het levert gewoon veel geld op en het kost minder dan continu een nieuwe game ontwikkelen. Ja, dus, Het, het, eh, eh, bedrijf eh, verwacht voor het huidige boekjaar ook een netto verkoop van 300 miljoen dollar voor de PC's die ze verkopen. Dat is bijna het viervoudige ten opzichte van de 80 miljoen dollar van afgelopen jaar. Dus goede vooruitzichten voor dat bedrijf in ieder geval. En speciaal voor Mirko is er in deze rubriek ook altijd ruimte voor ruimtenieuws. Eh, een onbemand uh, ruimtevaartuig van de Boeing, de Starliner, liner, is succesvol geland terug in de Verenigde Staten. En ja, dat is succesvol gegaan. Die moest dus op een particuliere opdracht vanuit wel de NASA, want die zijn, Boeing is daar net zoals de concurrent SpaceX eh, op aangesloten. Eh, was natuurlijk een opdracht daarvan uit dan om eh, dat zo te gaan doen naar dus het internationale ruimtestation. Nou ja, mooi. Maar wat ik, wat ik daar wel mee heb, als ik even heel, heel kort erop mag reageren. Ik heb persoonlijk echt een hekel aan Boeing. Omdat die ook nou ja, oh, eigenlijk direct gesponsord worden door het militair-industrieel complex van Amerika. Hè? Boeing zit daar gewoon uh, vuistdiep in. Dus ik heb dan liever SpaceX, zeg maar, dat daar geld heen gaat. Eh, dan ja, ja, ja, maar dat is even, even persoonlijk, eh, maar wel goed. Ik dacht, ik, ik dacht dat Boeing alleen maar eh, vliegtuigjes maakt. Ik wist niet dat ze wat deden met ruimte. Ik dacht dat ze echt alleen maar die grote... Nee, nee, Boeing is onderdeel van een collectief... die voornamelijk heel veel geld verdienen met het militair industrieel complex. Dat, ja. en, allemaal, dit verbaast allemaal, mij helemaal niks Allemaal in de lucht in ieder geval. Inderdaad, een beetje opmerkelijke ontwikkeling. Maar dat we elke maand eigenlijk bijna wel iets van de ruimte hebben... betekent dat er veel gebeurt daar. daar boven ons hoofd. If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... It's the dun, the dun, dun. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. It's the dun, dun, dun. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Feeling like a digit in a system, just another stupid number. I don't know, no, no. Everything is twisted, I can feel it. It's another stupid summer where it's cold, cold, cold. And we could do it on our own. Head up to a place where baby no one goes In a rocket full of liquor in a Polaroid for pictures Baby you should stop me before I lose control I went perfect, the person am I Go through your person, put on your disguise You see the scars, but they just see the skies And you see my scars, what do they see? If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... I still got a lot of shit to learn, I'll admit it the dun dun. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. And the dun the dun dun. We still got a lot of shit to learn, just admit it. And the dun the dun dun. We still got a lot of shit to learn, don't you get it? Uh, got your finger on the trigger and you aiming at the mirror, don't you shoot, that ain't you now. Nah. Cause on the outside you pretending, but you hurting in the inner. What's the truth? What's the truth now? How imperfect a person am I? Go through your person, put on your disguise. You see the stars, but they just see the skies. And you see my scars, what do they see? If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my Still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Dun, dun, dun, I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Yeah. Just to the fact that you living in this is your world. They say they ain't feeling you, they living in the old world. Word to my old girl, and word to me too. I only say it in the mic because I need to. Feeling like I'm see-through and life is a window. I've been running opposite the way that the wind blow. You pick up the pieces of the things that you didn't know. So when you hit the top, you better scream that you been if I was question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... question Would you be my answer If I was the music Would you be the dancer If I was the student Would you be the teacher If I was the sinner Would you be the preacher If I was the question Would you be my answer If I was the music Would you be the dancer If I was the student Would you be the teacher If I was the sinner Would you be the preacher Would you be my it's the done, the done, done. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. I still got a lot of shit to learn, Luke Christopher met A Lot To Learn hier op eh, ZFM Zandvoort. En eh, bij Jammer en M&M's, ja, daar luister je natuurlijk nog steeds naar. En een vaste rubriek eh, in deze uitzending, dat is die met de vaste gast uh, Lucie van Brugge. Goedenavond. Hi, hi. Goedenavond. En in het eerste uur is dat altijd als lekker toetje van deze halverwege het programma. het recept van de maand. Nou, we zijn erg benieuwd. Ja, en ik heb een eh, lekker recept. Eh, dat is, eh, ik heb een recept met dat heet, romige kipfiletreepjes uit de oven. Oké. ziet er zo lekker uit. Nou, ik ben, ben heel benieuwd. En wat heb je daarvoor nodig, Jan? Ja, dat doe weet jij. kipfiletjes. Heb je pen bij je? Pen, ik, bij ik heb pen, ja, ja, ja, ja. Kijk, hier, hoor de pen. Ja, oké. ja, ik hoor de pen. Ja, oké. Dus je hebt nodig vier kipfiletjes, mm -hmm. vier vleestomaten, 150 gram bousin met tuinkruiden, okay. één teentje knoflook, twee eieren, zonnebloemolie of olijfolie, wat je lekker vindt, en wat zout en peper. Dan ga je naar de bereidingswijze. De verwarmte de oven eerst voor op 200 graden. Dan snij je de kip, of je knipt de kip in reepjes en je bestrooit ze met zout en peper. Maar in gelijk, eh, gelijkmatige reepjes, zeg maar. Ja, precies. Op de centimeter. Oké. Ja, anders past hij niet in het oventje. Eh, doe een scheutje olie in een wok en doe de kip en een uitgeperst steentje knoflook erbij in de wok. En roerbak dit 10 minuten ongeveer. En dan, draai je het gas eh, uit onder de wok. Schep de stukjes kip in een ovenschaal. Snijd de tomaten in kleine stukjes. En verdeel dit over de kipreepjes in de ovenschaal. Klop de eieren los in een kom en voeg de boezem toe. Roer het goed door elkaar tot het glad is. En giet het boezemmengsel over de stukjes tomaat. En plaats dan de schaal in de oven. En bak in circa 15 minuten af en toe af, bak het af tot er een bruin korstje op verschijnt. Oh, 15 minuten maar. Huh? 15 minuten maar. Serveer de, ja, 15 minuutjes. Serveer de overschotel met basmati-rijst of een andere rijst. En geef er een frisse komkommerslade bij. Oké. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ja, hartstikke goed. Ja, dat, dat, eh, even nog terug te komen op die basmati-rijst. Is een beetje van dat uh, eh, plakrijst, zeg maar, toch? Of is dat iets anders? Ja, ja, ja, oh, ja. dat is een beetje van het plakrijst. Ja, dat heb je helemaal goed. Wat weet jij veel van eten koken? Ja, dat, dat komt door jou. Dat is al die eh, de twee jaar lange ervaring hier met recepten. Twee jaar alweer? Oh, gaat het hard, hè? Gaat, gaat zo snel. Ja, we hebben het zelf niet door. Mirko, ik zie jou kijken. dit keer vind, ik het, vind ik het meevallen, Lucie. Ja, toch? Het is niet meevallen. <laughs> Nee, dit keer, dit keer is het nog wel iets waarvan ik denk van... nou ja, als mijn ouders dit zouden maken, dan zou ik het opeten, zeg maar. Dus dat is Oh, normaal oh, dat is al... Nou, dan, zou je dan <laughs> niet. Ja. Nou, lekker dan. We nemen geen bad voor de mond, dat heb je wel weer door. Ja. We gaan het proberen, we gaan het meemaken. Prima, prima. goed. Ik, eh, ik spreek je straks weer, want dan kom ik terug met de horoscoop. Oh ja, nee, daar zijn we inderdaad ook heel benieuwd naar. Eh, hoe heet eh, de horoscoop voor de komende maand? Eh, wie, wie, hebben we dan? Eh, geen idee wie die eet. Ik ga hem nog even opzoeken. Oeh, dat is dan nog even een, eh, een cliffhanger voor dan. Maar de kipreepjes... Ja, ja, dat, is, dat hou ik nog even voor mezelf. De, de romige kipreepjes met rijst, waar kunnen we die terugvinden? Op snusmulweb.nl, hè? Hartstikke goed. Lekker smullen, Lucie. Tot zometeen in het, tweede uur. Doei, doei. Is goed. doei. doei. from myself. Feeling closer to the stars. I've been invaded by the dark. Trying to recognize myself when I feel I've been replaced. When I'm furthest from myself. Feeling closer to the stars. I've been invaded by the dark. Trying to recognize myself when I feel I've been replaced And I can feel it kick down in my soul It's pulling me back to earth, and let me know That I am not a slave, can't be contained So pick me from the dark and pull me from the grave Cause I dream. But I'll wake up soon to realize the hand of life is reaching out to rid me of my pride. I call allegiance to myself. And I can feel a kick down in my soul. It's pulling me back to earth, let me know that I am not a slave, can't be contained.